De route die het schip heeft gevaren is helemaal afgezocht en ook is gezocht op plekken waar de stroom in de vrouw heen gevoerd zou kunnen hebben. Maar ze werd niet gevonden. Zoekactie werd na vijf uur gestaakt omdat het donker werd en de overlevingskans klein was vanwege het koude water. Speciale commissie gaat onderzoek doen naar een steekpartij in Maastricht. Gisteren verwonde een man zijn ex-vriendin en stak daarna zichzelf dood. De politie wist dat de man zijn ex al langer lastig viel. Dag voor het incident hadden de dader en de vader van de vrouw een gesprek gehad op het politiebureau. Maar de politie zag toen geen aanleiding om in te grijpen. De commissie zal beoordelen of de betrokken organisaties hun werk goed hebben gedaan. Oud-president Miguel de la Madrid van Mexico is overleden. Hij was president van 1982 tot en met 1988. De la Madrid wordt met name geprezen door liberalen. Onder zijn leiding werd een groot deel van de publieke sector in Mexico geprivatiseerd. Tijdens zijn presidentschap werd Mexico getroffen door een aardbeving waarbij 9000 doden vielen. De la Madrid weigerde toen internationale hulp, wat hem veel kritiek opleverde. Miguel de la Madrid was 77 jaar... Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Het weer in het noorden bewolkt en kans op regen. Minima tussen 0 en 5 graden. Overdag veel bewolking en ook dan in het noorden wat regen.